5 uur. Marnik Sampersen eh, met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo... heeft een onverwacht bezoek gebracht aan Irak. Hij sprak daar met de Iraakse premier over Iran. Volgens de VN gaat de dreiging uit van dat land. Pompeo wilde daar alleen over zeggen dat er plannen zouden zijn voor aanvallen. Ook zei hij tegen de Iraakse premier dat het belangrijk is... dat Irak de 5000 Amerikaanse militairen in het land beschermt. Het Hoge Rechtshof van Venezuela heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar zes oppositieleden vanwege de mislukte coup van vorige week. Het Hoge Rechtshof staat aan de kant van president Maduro. De zes worden onder meer verdacht van landverraad. Het Openbaar Ministerie en de door Maduro aangestelde grondwetgevende vergadering bepalen nu wat er verder met de zes verdachten gaat gebeuren. Het onderzoek richt zich niet op de leider van de coup, zelf verklaart interim-president Guaido. Bij geweld in een gevangenis in Guatemala zijn zeker zeven gevangenen om het leven gekomen. De aanleiding is waarschijnlijk een uit de hand gelopen ruzie... waarbij een gevangene een medegevangene doodschoot. Dat leidde tot urenlange rellen en schotenwisselingen. 1500 agenten en militairen hadden lange tijd nodig... om de situatie onder controle te krijgen. De gevangenis in Guatemala is zwaar overbevolkt. Het complex is gebouwd voor 900 gevangenen... maar er zitten er nu ruim 4100. Een jeugdzorginstelling in het Brabantse Oosterhout is per direct gesloten omdat de zorg tekort schoot. Afgelopen zomer bleek al dat er veel mis was bij de instelling. Zo verkochten dealers van buitenaf drugs aan de jongeren die er woonden. En ook waren er geweldsincidenten. De laatste weken ontstonden opnieuw problemen en daarom greep de inspectie in. De 15 jongeren die er zaten zijn overgeplaatst. Het weer, het is bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Later in de middag opklaringen, maar ook weer kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt 11 tot 15 graden.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 ze willen vangen everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer. Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken. Mijn moeder die is trots op mij. Bij mijn première stond een dommerij. Ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitch. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Op oh, Ibiza op een jacht, ik heb altijd overvracht. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht. Jij helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last Full boys en bitch flickers geef ik never ever nooit mijn trust Acht ik voor mijn jas, vroeger trein nu mijn kaart klassen Fok de regels, ga niet aanpassen, fok de regels, ga niet aanpassen Jullie weten niks van mijn pijn, jullie zijn alleen de fucking shine Nee jullie weten niks, jullie zijn alleen de fucking shine Officiële BN'er op tv-kantine Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah.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 Oh. to left, where too drunk to even walk. And all of a sudden, you bring up our problem, so I guess you wanna talk. Cause they say the bigger the love, the harder. 9. struggling to pay rent, long nights, strange men.